Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het hoger beroep tegen Quincy Promes is begonnen. De voetballer is veroordeeld voor het smokkelen van ruim 1000 kilo cocaïne. Maar ook moet hij de gevangenis in voor het neersteken van zijn neef op een familiefeest. De belangrijkste vraag bij de zitting is of Promes het hoger beroep in vrijheid mag afwachten. Promes is zelf ook bij de zaak, zegt verslaggever Noortje Deutenkom. Hij schreef gedag tegen zijn advocaat en ging vervolgens rustig zitten. Hij had af en toe zijn handen in zijn zakken, eh, leunde wat achterover en bladerde door de rechtbankstukken. En verder hebben we hem drie of vier woorden horen zeggen drie keer ja. Ja, ik ben onschuldig. Promes zat vorige maand nog in Dubai en is uitgeleverd aan Nederland. Marco Kroon wordt niet vervolgd voor het wegslepen van een demonstrant op bevrijdingsdag. De militair greep in toen twee pro-Palestina-demonstranten een spandoek uitvouwden... tijdens een toespraak van defensieminister Brekelmans in Wageningen. Bij een spectaculaire overval in Mexico is 33 ton aan goud en zilver gestolen. Een waardetransport werd op de snelweg klemgereden door twee SUV's. Daarna werden de bewakers uitgeschakeld door gewapende overvallers... die achter het stuur van de vrachtwagen stapten en er vandoor gingen. De Telegraaf heeft uitgerekend dat de waarde van de buit rond de 33 miljoen euro moet liggen. En er worden steeds meer bevers gespot. Ze wandelen ook regelmatig rond in steden, zoals in Almere en Nijmegen. Daar kwam een inwoner de laatst achter dat er een boom ontbrak in haar tuin. Nou ja, de bever had één tak achtergelaten. Daar stond hij, dus de rest heeft hij meegenomen naast een brug, of hoe je dat ook noemen mag. En hij is niet alleen bij mij geweest, ook bij mensen die fruitbomen hebben. Ja, ze heeft gaas om haar andere bomen gezet. En meer kun je er ook niet aan doen, zeggen ze bij het waterschap. We horen het helaas steeds vaker. Ik ben bang dat de bever daar ehm, niet op kan worden aangesproken. Het beest is een beschermde diersoort. Dus ja, je kan hem niet zomaar eh, even eh, aanpakken. Ook in Hoogvliet is vanochtend vroeg een grote bever gespot. Hij liep over de weg in een woonwijk en was op weg naar een sloot. Het weer, veel wolken met wat regen, maar ook wat zon. Langs de kust waait het stevig en het is een graad of 19 vanmiddag. Morgen is er iets meer zon, iets minder regen en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is inmiddels voorbij, maar toch is het nog druk rond Amsterdam... door de werkzaamheden op de A10 Zuid. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam sta je bij de aansluiting met de A10 ongeveer een kwartier vast. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer ook zo'n 10 minuten extra reistijd.